Hij reed de winnende tijd, maar werd na afloop uit de uitslag gehaald... omdat hij acht rondjes voor het eind plotseling de binnenbocht nam in plaats van de buitenbocht. Zijn coach Gerard Kemkers had hem naar de binnenbocht gedirigeerd. Kramer reageerde na afloop woest toen hij dat hoorde en duwde Kemkers van zich af toen hij hem probeerde te troosten. Later zei Kramer dat hij de schuld niet bij een ander wilde leggen. Kemkers gaf toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Door de disqualificatie ging het goud naar de Zuid-Koreaan Jung hoon Lee, die een Olympisch record reed. De Rus Skobrev won zilver en het brons ging naar titelverdediger Bob de Jong. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zeer waarschijnlijk ook vrouwen toelaten op onderzeeboten. De marine breekt daarmee met een lange traditie. Defensieminister Gates heeft het voornemen naar het congres gestuurd. Nu mogen vrouwen niet meevaren in onderzeeërs, omdat het in zo'n kleine ruimte zou kunnen leiden tot spanningen tussen mannen en vrouwen. En daar komt Defensie nu van terug. Als het besluit definitief is, duurt het nog zeker een jaar voordat de eerste vrouwen deel uitmaken van de bemanning. Ze krijgen eerst nog een uitgebreide training en onderzeeërs moeten worden aangepast. Zo moeten er gescheiden douches en slaapvertrekken komen. De Mexicaanse griep is nog steeds niet over zijn hoogtepunt heen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Vijftien deskundigen van de WHO zijn tot de conclusie gekomen dat er meer tijd en onderzoek nodig is om vast te stellen of de Mexicaanse griep in de hele wereld op zijn retour is. De Mexicaanse griep H1N1 is de eerste wereldwijde epidemie in tientallen jaren. Het weer. In het midden en noorden valt wat sneeuw, die later vannacht overgaat in regen. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. En de komende dag bewolkt en regenachtig.